7 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS. Voor de kust van Libië zijn ruim 650 bootvluchtelingen uit het water gehaald. Ze probeerden de Middellandse Zee over te steken. Ze zijn opgepikt door de Italiaanse kustwacht. Er zijn deze week al meer dan 13.000 migranten van zee gehaald. De overtocht over de Middellandse Zee is op dit moment de belangrijkste route voor vluchtelingen om Europa te bereiken. Door het akkoord tussen de EU en Turkije is de route via Griekenland een stuk minder in trek. Het Limburgse Margraten verwacht vandaag weer duizenden bezoekers voor de jaarlijkse herdenking van de Amerikaanse militairen die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Op de erebegraafplaats liggen er meer dan 8000. Ook is er een monument met daarop de namen van de ruim 1700 vermisten. Bij de herdenking in Margaten zijn ook kransdragers van de landmacht. F-16's van de luchtmacht vliegen in zogeheten missing man-formatie over de begraafplaats. Radio- en televisiezenders in Pakistan mogen geen reclames meer uitzenden over condooms en andere voorbehoedsmiddelen. Volgens de reclameautoriteit maken de spotjes onschuldige kinderen nieuwsgierig naar seks. Het verbod gaat in tegen het beleid van de Pakistanse regering. Die stimuleert juist het gebruik van voorboedsmiddelen. Pakistan is met 190 miljoen inwoners een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. En Real Madrid heeft de Champions League gewonnen. Daar waren strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten speeltijd stond het nog 1-1 en ook de verlenging leverde geen doelpunten op. Cristiano Ronaldo schoot de beslissende penalty binnen voor Real. Het is de elfde keer dat de club uit Madrid de Champions League wint. De laatste keer was twee jaar geleden, toen won Real in de finale ook van stadgenoot Atletico. Het weer vanochtend eerst nog een afwisseling van zon en wolken. Vanaf de middag is er weer kans op forse buien met onweer en lokaal kan veel regen vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. En dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.